Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De eerste voertuigen met Palestijnse gevangenen hebben Israëlische gevangenissen verlaten. In totaal worden de komende uren bijna 500 Palestijnen vrijgelaten in ruil voor de Israëlische militair Gilad Shalit. Over twee maanden komen nog eens ruim 500 gevangenen vrij. Het Israëlische Hoogrechtshof ging een paar uur geleden akkoord met de ruil. Nabestaanden van slachtoffers van aanslagen door Palestijnen hadden petities ingediend om de ruil uit te stellen... Ze vinden dat er geen Palestijnse terroristen mogen worden vrijgelaten. Het Hoge Rechtshof wees die verzoeken af. Topman Courgeon van Air France KLM stapt op. Details over zijn terugtreden zijn niet bekendgemaakt, maar het komt niet onverwacht. De maatschappij kampt met tegenvallende resultaten en Gourjon had volgens Franse media een conflict met bestuursvoorzitter Spinetta. Die krijgt nu samen met oud-KLM-topman Van Wijk tijdelijk de leiding over het bedrijf. Na een herstructurering moet in 2013 de opvolger van Courgeon aan de slag gaan. Wie dat wordt is gisteren ook bekendgemaakt, de Fransman de Juniac. Hij was onder meer chefstaf van IMF-topvrouw Lagarde toen zij in Frankrijk minister van Financiën was. In Australië is de World Solar Challenge weer verder gegaan. De race met wagens die rijden op zonne-energie was gisteren stilgelegd vanwege bosbranden zo'n duizend kilometer ten zuiden van de stad Darwin. Alle teams zijn gestart vanaf de plek waar ze gisteren waren gestopt. Wel moesten de wagens een tijd lang met aangepaste snelheid door de dichte, dichte rook rijden, doordat in de berm nog verschillende brandjes woeden. De World Solar Challenge wordt eens in de twee jaar verreden. Dit jaar doen twee Nederlandse teams mee aan de race door Australië.